Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voormalig Dutchband-commandant Karmans hoort rond deze tijd of hij alsnog wordt vervolgd. Nabestaanden van drie moslimmannen die in 1995 in Srebrenica zijn vermoord... willen dat Karmans en twee van zijn collega's alsnog worden vervolgd... voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven en genocide. Justitie wilde de Dutchbatters niet vervolgen. Via de rechter proberen de nabestaanden dat alsnog af te dwingen. In de afgelopen tien jaar is de criminaliteit niet zo hard afgenomen als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral heftige misdrijven zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsdelicten worden minder gemeld. Dat komt door de extra politieaandacht die er naar uitgaat sinds de start van de nationale politie in 2012, zegt het CBS. Het aantal aangiftes van straatroven en overvallen daalde het hardst, bijna met 23 procent. De snelwegpolitie komt weer terug. Een speciaal politieteam gaat zich richten op verkeersovertreders. Het zal zich in eerste instantie vooral bezighouden met hardrijders, bumperklevers, bellende automobilisten en mensen die met op achter het stuur zitten. Er worden 50 politiemensen voor vrijgemaakt die met 30 onopvallende auto's gaan controleren. Politievakbond de ACP vindt dat die inzet onvoldoende is en noemt het een eerste stap. Verder mag het niet ten koste gaan van de capaciteit bij andere politieeenheden, zei ACP-voorzitter van de Kamp op NPO Radio 1. Het is discriminerend om homo's en biseksuelen permanent uit te sluiten als bloeddonor. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het donorselectiebeleid daarom moet worden aangepast. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en de landelijke bloedbank Sanquin blijkt dat permanente uitsluiting niet meer nodig is om de veiligheid van donorbloed te kunnen garanderen. Toch houdt Sanquin vast aan het strenge selectiebeleid. Het weer, op veel plaatsen eerst droog met af en toe zon. In de loop van de middag vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden met een stevige zuidwestelijke wind. Vanavond wat regen, morgen wat meer zon, maar ook meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidsendam 4 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op richting Den Haag op de A12 bij de afrit eiland 4 kilometer. Dan nog een aanrijding op de A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam over Daar staat 3 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan beter omrijden... via de Benelux-tunnel en de Van Brienoordbrug over de A4, de A15 en de A16.